voor spoedige start. Dik Hark met het NOS Journaal. In Noord op de staatstelevisie zijn beelden te zien van de uitvaartstoet. Voorop rijdt een auto met de rotte kist van de overleden leider. Daarnaast liep enige tijd zijn zoon Kim Jong-un, die zijn vader opvolgt. Langs de route staan tienduizenden huilende militairen en burgers. Hoe de uitvaart daar verder precies uitziet is niet bekend. Kim Jong-il overleed op 17 december aan een hartaanval. Hij was 79, 69 jaar. In 2013 dreigt een verlaging van het pensioen voor bijna anderhalf miljoen gepensioneerden, onder wie ambtenaren en bouwvakkers. De vijf grootste pensioenfondsen van het land hebben problemen om aan de strenge eisen van de Nederlandse bank te voldoen. Dat blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad. De fondsen verlagen de pensioen mogelijk met 5 tot 10 procent. Het Russische visserschip dat bijna twee weken vastzat in het ijs bij de Zuidpool vaart weer. Een ijsbreker heeft het schip Sparta begeleid naar open zee. Half december botste de Sparta op een ijsschots waarbij een gat in de boeg ontstond. Gisteren lukte het om het schip te repareren. Het schip vaart nu naar Nieuw-Zeeland. De Grieken gaan waarschijnlijk pas in april naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Daarmee krijgt de interimcoalitieregering zo'n twee maanden extra de tijd om een omvangrijk bezuinigingspakket door te voeren. Vorige maand vormden de socialisten en conservatieven samen met een kleine rechtse partij een coalitie om Griekenland door de schuldencrisis te loodsen. André Kuipers en de vijf andere astronauten in het internationale ruimtestation hebben een nieuwjaarsgoed gebracht aan de wereld. Kuipers deed dat in het Nederlands, maar hij vergiste zich in het jaartal. Hij ging ondersteboven in het ISS, terwijl hij iedereen een fantastisch en gelukkig 2011 toewenste. Het weer vanochtend wat zon, vanmiddag blok met kans op regen. Vrij veel wind, het wordt een graad of 7. Morgen eerst enkele buien in het noorden, in de middag en avond in het hele land regen. Ook dan ongeveer 7 graden. Dit was het. En... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A13, daarna Rotterdam, tussen de knooppunten Ippenburg en Kleinpolderplein.